Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De man die in de Apple Store aan het Leidseplein in Amsterdam urenlang mensen gegijzeld hield, is een 27-jarige Amsterdammer. Hij eiste 200 miljoen euro aan cryptovaluta. Dat heeft de driehoek van burgemeester, officier van justitie en politie bekendgemaakt op een persconferentie die werd ingelast. De man heeft een strafblad in verband met de wet wapens en munitie. Het is niet bekend of hij bekend was bij de GGZ. De politie heeft in het onderzoek inmiddels twee woningen doorzocht. In één daarvan verbleef de man vaak. Er wordt ervan uitgegaan dat hij alleen handelde. Iets na half zes begon de gijzeling. Op sociale media gingen al snel beelden rond van een man die met een vuurwapen rondzwaaide... en daarbij een andere man bij zijn nek greep. In het pand waren ook nog zo'n 70 andere mensen aanwezig. De politie wist de meeste van hen te bevrijden. Vier personen hielden zich gedurende de gijzeling schuil in een kast op de begaande grond. Specialistische eenheden van de politie waren de hele avond massaal aanwezig. De gijzeling eindigde uiteindelijk toen de gijzelaar op de vlucht sloeg... en de gijzelnemer achter hem aanrende. De politie kon de gijzelnemer toen aanrijden. Hij was aanspreekbaar en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De Amerikaanse president Biden heeft een eerste pakket aan sancties tegen Rusland aangekondigd. De sancties zijn onder meer gericht tegen twee grote banken. Ook leden van de Russische elite en hun familieleden worden door de sancties getroffen. De VS denkt dat Rusland een massale aanval plant op Oekraïne. Biden sprak van het begin van een Russische invasie. De oprichter en voorman van de band Procol Harum is overleden. Gary Brooker overleed zaterdag aan de gevolgen van kanker. De bekendste hit van de Brookers Band is A Wider Shade of Pale uit 1967. Gary Brooker was 76 jaar. En dan het weer. Vanuit het noordwesten klaart het op en vannacht is het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 2. Morgen is het overwegend droog met geregeld zon en zo'n 11 graden. Het blijft wel stevig waaien.